12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft telefoongesprekken gevoerd... met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Hij belde met hen nadat de Israëlische luchtmacht... een flatgebouw in Gaza-stad met raketten had vernietigd. Volgens het Palestijnse persbureau Wafa heeft Biden tegen Abbas gezegd... dat de VS proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen. Tegen Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen... tegen de raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. In verschillende Europese landen is gedemonstreerd tegen de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. In Nederland was dat op het Malieveld in Den Haag. Ook in Maastricht was er een protest. Een stuk drukker was het bij een solidariteitsbetoging voor Palestijnen in Brussel. Daar waren zo'n 3000 mensen. In Berlijn waren nog meer mensen op de been. Frankrijk had demonstraties verboden in verband met de coronamaatregelen. Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de zorg voor te vroeg geboren baby's in het land. Door tekorten aan personeel, medicijnen en apparatuur loopt de neonatale zorg in Suriname vast. Te vroeg geboren baby's lopen nu volgens de artsen het risico om te overlijden. Datzelfde geldt voor voldragen baby's die veel zorg nodig hebben. Na Roda JC en NAC Breda heeft ook NEC zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs voor de Eredivisie. De ploeg uit Nijmegen won met 4-0 bij Almere City FC. Donderdag zijn de halve finales. NEC speelt dan thuis tegen Roda JC. De nummer 16 van de Eredivisie speelt dan tegen NAC Breda. Zondag is de finale. De winnaar daarvan keert weer terug in de Eredivisie. Het weer nog. Vannacht blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag en de loop van de dag weer buien. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door.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 Here's a knock at the door. This should Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well.